9 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. In Londen zijn demonstraties tegen racisme uitgelopen op geweld tussen extreemrechtse groepen, hooligans en de politie. Ondanks waarschuwingen van de autoriteiten kwamen toch duizenden mensen protesteren. Ook in Parijs gingen duizenden demonstranten tegen politiegeweld en racisme de straat op. Op het protest bij de Place de la République kwamen rechtsextremisten af die een spandoek aan een gebouw wilden hangen. De Parijse politie heeft traangas ingezet en de demonstratie opgebroken. Op demonstraties tegen racisme in Breda, Den Bosch en Leeuwarden... zijn vandaag duizenden mensen afgekomen. De gemeente Leeuwarden deed de oproep om niet meer naar het Rengerspark te komen... omdat het park met 2500 mensen vol was. Ook in Breda en Den Bosch waren enkele duizenden betogers. Alle demonstraties verliepen vreedzaam. Seb Blatter, de voormalige president van Wereldvoetbalbond FIFA... hangt nog meer juridische stappen boven het hoofd. De openbaar aanklager van Zwitserland beweert dat Blatter in 2010... zonder duidelijke reden 1 miljoen dollar op de bankrekening... van de Nationale Voetbalbond van Trinidad en Tobago heeft gestort. Ook twee andere topfunctionarissen zijn verdachten in dit onderzoek. Tegen het Duitse persbureau DPA zei Blatter dat hij zich van geen kwaad bewust is... De Zwitser is sinds 2015 geschorst en mag niet actief zijn in de voetbalwereld vanwege een dubieuze betaling in 2011. Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië kopen 300 miljoen doses van een coronavaccin dat nog ontwikkeld wordt, maar wel kansrijk zou zijn. Het gaat om een vaccin dat nog in onderzoek is bij de Universiteit van Oxford. De onderzoekers werken volgens minister De Jonge aan een groot klinisch onderzoek waarbij het vaccin op ruim 10.000 mensen getest zal worden. Of het vaccin ook gaat werken is nog niet duidelijk. Het weer. In het noordoosten ontstaan stevige regen- en onweersbuien. Elders blijft het droog en koelt het vanavond maar langzaam af. Morgenochtend is het in het noordoosten nog bewolkt en nat.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 Is een oud nummer uit de prehistorie. En daar hebben ze opnieuw eh, hebben ze daar een liedje van gemaakt. En ik moet zeggen, het klinkt best leuk. Onderweg zometeen uh, Alex en Noel. Ook John Julius Knight. Samen Ronald Clark. Maar eerst eventjes... Eh, ja, ik, ik, ik vind het allemaal een beetje... Ja, ik mag er niks over zeggen. Eh naar aanleiding van de eh, Black Lives Matters beweging. Je weet wel, die demonstraties allemaal over wat er gebeurd is eh, in Amerika. Ja, moeten we ook een beetje meewerken aan eh, dat gebeuren. Nou, nou, daar ben ik het niet... ik ben niet discriminerend, ik ben niet racistisch, maar... Ik bedoel, wat er in Amerika is gebeurd, Dat heeft dat in godsnaam met Zwarte Piet te maken? Hè? Als we naar Aquasi gaan kijken, die doet aangifte van bedreigingen. Nou, volgens mij was hij degene die aan het bedreigen was. In ieder geval, DJ Discipline heeft een plaatje gemaakt. Rise Up, Justice for George. Floyd. This is a coordinated activity happening across this nation. And so we are in a state of emergency. Black people are dying in a state of emergency. We cannot look at this as an isolated incident. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. We're, they're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. Yeah. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power damn if they burn down Target. Because Target should be on the streets with us, calling for the justice that our people deserve. Where was AutoZone at the time when Philando Castile was shot in a car, which is what they actually represent? Where were they?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 met This Is House, de Marco Lies extended remix. En ik weet niet of je het gehoord hebt, maar eh, die in 2018 overleden... Zweedse DJ Avicii, die krijgt volgend jaar een museum in zijn geboorteplaats... Stockholm, dat is afgelopen dinsdag bekendgemaakt... De Avicii Experience bevatte Maribale nooit eerder vertoonde foto's van video's en muziek... waaronder niet meer eerder uitgebrachte demo's van zijn hit eh, Levels... In het museum zal ook niet uitgebrachte muziek te beluisteren zijn... die de basis vormt voor zijn postieme affiche-album, genaamd Tim. Dat album werd in 2019 eh, vorig jaar uitgebracht. Iets minder dan een jaar nadat de muzikant, eh, die eigenlijk Tim Bergling heet... op 20 april 2018 de zelfmoord pleegde... tijdens een eh, reis in Muscat in Oman was dat. het museum is onderdeel van Space, een digitaal cultureel centrum... dat in de zomer van 2021 zijn deuren opent... op een van de belangrijkste stadspleinen van Stockholm. Sergio Tork en deel van de opbrengst van de Avicii Experience gaat naar de Tim Berklin Foundation. En die is opgericht door de ouders van uh, De stichting richt zich op op zelfmoordpreventies bij jongeren. Dus eh, als je naar het museum wil, volgend jaar 2021 gaat het museum open. Het museum wat alles bevat over eh, DJ Avicii. Gaan we door met muziek, want daarvoor zit jij in radio gekluisterd. Muziek van Boys Noise met de in. Ook zo meteen de Hydrest en Seth Junior met Dispatute Queen of Disco. I beauty queen. Saturdays, 9 to midnight on your number one. in bangende remix. Eh, Blue Boy met Remember Me. En ja, het blijft een lekker nummer. En iedere keer komt weer een andere top DJ. Die maakt er weer een mooie remix van. En uiteindelijk komt hij weer in de top 10. En zelfs op nummer 1 heeft hij een paar weken gestaan. En voor Blue Boy, Remember Me, horen we Atira Sepp Jr. met Undisputed Queen of Disco. En een eh, organisatie, uh, concertorganisatie Mojo moet ik zeggen. Die hopen vanaf maart 2021 weer optreden te, volledig, te geven met volledige publieksbezetting. Is dat realistisch? Ik weet het niet, maar dat is onze stip aan de eh, horizon, zegt directeur John Mulder. Door de coronacrisis eh, kwam de festivalzomer dit jaar te verval. En vanaf 1 juli mag waarschijnlijk 100 man publiek toegelaten worden bij concerten. Maar de grootste evenementenorganisaties van Nederland hoopt op verdere versoepelingen aan het begin van 2021, eh, volgend jaar. Stel dat we in januari en februari al geen restricties meer hebben, dan nog duurt het enkele malen voordat het internationale vliegverkeer weer op gang is om artiesten te vervoeren. 80% van de concerten die voor dit jaar gepland stonden... die worden allemaal verzet naar 2021. Dus ja, het wordt echt eh, een beetje een, een, een terrasjesfeest. Hè? Kleine, kleine evenementjes. Ik hoorde laatst een eh, in een feestje voor 30 eh, man. Nou, dat wordt uitgebreid naar 100 man. Ja, sta je in een mega grote stadion, om het maar zo te zeggen. Mega grote muziekhal, kan je het ook noemen natuurlijk. Waar uh, pak een beetje 16, 17.000 man in kunnen. En dan sta je daar met 100 mannen eh, te genieten van je artiest. Ja, het kan leuk zijn, maar volgens mij is het ook een beetje heel erg saai. mijn antwoord, de Nightwalk, muziek. Daarvoor zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond, Rit E, Inia Day, Richard Earnshaw... in de Glensk uh, Holsbury remix met Gotta Have. General of the United States said the other day that America is imperiled more from within than without. And so are you here today in your personal life. That's got to be changed. And that's why Jesus said you must be born again. You must be converted. You must have a new beginning. And he can do it. How do you explain Jesus? But Jesus did make the blind to see.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 Ik had, uh, ik had de tweede versie moeten draaien. Ik draaide de eerste versie. <laughs> Het is een beetje instrumentaal. Maakt niet uit. Blijft leuke muziek natuurlijk. Een beetje terrasmuziek. denk ik toch zo. Nou, iets anders hebben we niet. Hè? Want de clubs, ja, die zijn er niet. Of je moet van tevoren reserveren. Dan mag je met gewoon 30 man de kroeg in of zo. In ieder geval, ik, het heeft ook zijn voordeel dat corona gebeurt. Ja, je mag het niet zeggen, maar al die artiesten, zei ik je vorige week ook al... al die DJ's die zitten thuis. Of eh, zoals Martin Garrix in, uh, in eh, Monaco. waterski dat kan allemaal. Hè? Als je stink en stinkend rijk bent en overal huis hebt en overal... Of in ieder geval een privévliegtuig hebt. Maar uh, Robbie Williams, die eh, heeft ook eh, thuis gezeten. Die heeft niet stil gezeten. Hij heeft tijdens deze coronacrisis een nieuw album heeft hij gemaakt. Nou ja, hij heeft eraan gewerkt. Naar eigen zeggen werkt hij aan een disco-album. Experimenteert hij met dance en elektronische muziek. zijn me verteld dat hij voordat de lockdown begon... al 24 nummers met de disco-vibes had opgenomen. En daar graag een album van gaat maken. Tijdens de coronacrisis heeft hij vervolgens 20 nummers in het dansgenre geschreven. Dus we zijn heel erg benieuwd wat... Robbie Williams eh, het allemaal wat gaat maken. Het eh, kan altijd beter zijn natuurlijk als uit de Take That eh, tijd... toen hij nog daar zat samen met, wie waren het ook alweer? Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald. Hè? benieuwd of we binnenkort ook op CFM eh, Zandvoort in de Nightwalk muziek kunnen draaien van Robbie Williams. Als er genoeg beats in zitten, pak een beet vanaf 120 eh, wil ik het toch wel draaien. CFM Zandvoort door met muziek. Muziek van eigen bodem. Roog en Alain Clark met From Me To You. Yeah. Het beste van de club zijn die daar met DJ Kelly En eh, trouwens, ik zit even te kijken, maar ik ben iets heel belangrijks vergeten. Ja, ik, eh, ik, ik lul de laatste tijd. Eh, de vorige week was het ook al zo, coronatijd. En ja, dan moet ik mijn programma een beetje op aanpassen. Nou ja, aanpassen. Hè. De party update vind ik toch een belangrijk item in dit programma. Maar ja, dat is erg lastig natuurlijk. Want ja, we hebben nog geen party update. Ik hoorde wel dat eind juli Tomorrowland een digitale versie gaat maken van Tomorrowland. Dus dat toch weer erg positief. Een van de, ja, een van de grootste festivals die er is, Tomorrowland. Eind juli hebben ze daar een digitale versie van. Ga je waarschijnlijk eh, binnenkort hier op de Nightwalk. In de Nightwalk op CFM zo wat meer over op. Het is even tijd voor de Nightwalk 10. Doe ik even zelf tussendoor. Dus vlak voor het einde van het eerste uurtje. Op 10 Earth Days met Everything. Op 9 Earth Days ook met Soul Shaking. Op 8 Milo en Clapton met Drop the Pressure. Op 7 Disclosure met Energy. Op 6 Chapman en 3-6 met Make a Move. Op 5 Eric Dawn en Anthony Valades met By My Side. Op 4 ook een plaats van Days met Just Be Good To Me. En op 3 deze week Heller and Farley Project met Ultra Flavor. De David Pang remix, extended versie. Op 2 Rule Da Silva en Pax met Touch Me. Deze week op 1 de plaat die jullie straks ook gehoord hebben. Boy Noise met uh, Boys Noise moet ik zeggen met de uh, M-Villain En ja, een beetje een rare moment om de Nightwalk 10 te doen.